Gisterochtend om half acht begon de hertelling en een uur geleden waren de tellers klaar. Ruim 221.000 stembiljetten zijn gecontroleerd en geteld. De komende dag om 12 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. Een commissie uit de gemeenteraad had tot hertelling besloten op advies van onder andere burgemeester Abu Taleb. De afgelopen dagen kwam aan het licht dat bij de verkiezingen in Rotterdam dingen zijn misgegaan. Mensen zouden meer dan één keer hebben gestemd en in een aantal stembureaus stonden meer mensen tegelijkertijd in een hokje. Politici spreken met veel respect over D66-prominent Hans van Mierlo, die afgelopen dag is overleden. De huidige D66-leider Alexander Pechtold noemt van Mierlo een inspirator en een begenadigd spreker. Hij bezocht de zieken van Mierlo de afgelopen weken nog diverse keren. Dan kwam eerst de vraag hoe de peilingen waren en daarna volgde altijd wel een advies, zei Pechtold. Premier Balkenende beschreef Van Mierlo als een man met een scherp oordeel... die een buitengewoon markante bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse politiek. Hans van Mierlo was 78. In Mexico-stad zijn vijf homoparen getrouwd. Daarmee is de Mexicaanse hoofdstad de eerste stad in Latijns-Amerika... waar homo's en lesbiennes kunnen trouwen. Het progressieve stadsbestuur veranderde de wet vorig jaar december... zodat partners van hetzelfde geslacht voortaan in het huwelijk kunnen treden. De wet trad vorige week in werking. En daarin is ook geregeld dat getrouwde homo's en lesbiennes kinderen mogen adopteren. Dit onderdeel zorgde voor veel discussie in het Rooms-Katholieke Mexico... Vooral de kerk en conservatieve politici in Mexico hebben kritiek op adoptie door homostellen. Het weer vannacht bewolkt, temperaturen tussen 0 en 3 graden. Overdag ook bewolkt en dan wat regen, vooral in de kustprovincies.